Mark Visser met het NOS-journaal. Israël is begonnen met een offensief tegen de top van Hamas... uit vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël vanuit de Gazastrook. De eerste slachtoffer is Ahmed Jabari, de leider van de militaire vleugel van Hamas. Hij werd geliquideerd door middel van een raketaanval op zijn auto. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger. Dat is ook de leider van de Al-Qassam-brigades... die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschieting op Israël. Na de aanval op Jabari meldde de politie in de Gazastrook meer Israëlische luchtaanvallen, waarna paniek ontstond onder de bevolking. Het Israëlische leger zegt dat de liquidatie van Jabari het begin is van een bredere operatie. Ook het sturen van grondroepen wordt niet uitgesloten. De reactie van de militaire vleugel van Hamas is dat Israël met deze actie de poorten van de hel heeft geopend. Premier Rutte kan niet garanderen dat Nederland het aan Griekenland geleende geld terugkrijgt. Als je daar naar het verleden kijkt, is er uiteindelijk altijd terugbetaald. Maar of dat hier ook zo is, is niet 100% zeker, zei Rutte. De premier staat achter uitspraken van minister Dijsselbloem... dat er voor Nederland grote financiële risico's aan de steun voor Griekenland zijn verbonden. CDA en D66 zien in die opstelling een breuk met het verleden... en met uitspraken van Rutte in de verkiezingscampagne. Maar de premier bestrijdt dat. Rutte blijft tegen een nieuw steunpakket voor de Grieken. Prins Bernhard heeft in september 1944 voorgesteld om zonder enige vorm van proces 200 Nederlandse SS'ers die door de Amerikanen gevangen waren genomen dood te schieten. Dat meldt het tv-programma 1 Vandaag op basis van een dagboek van kolonel Doorman van de Prinses Irene Brigade. Tijdens het onderzoek voor het vijfde deel van de Agent Orange stripboeken... waarin het leven van prins Bernard getekend is... stuiten de auteurs op een nieuwe bron die bevestigt wat al bekend was. Historicus Loede Jong schreef in 1980 al dat Bernard de Nederlandse SS'ers willen laten executeren.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 Got a glam squad for her features. I got approval from all my people. Is she the one? Is she a keeper? Cause you never know about love, baby. Must be messed with them lanes, baby. I could be what they aim, baby. Get a taste of this fame, baby, baby. Oh no, oh, no. Not, me. not me. I never cheat, not me. Not me. Don't get left all alone. I think you got me alone. got me all wrong. I think that it don't. I think, I think you got me all oh, wrong. You're playing your girl. I wouldn't do you like that. Yes, you would. I think you got me all wrong, girl, girl. No. Girl. I think you got me all wrong.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 Ik word er zelfs helemaal stil van. Maar volgens mij hij zelf ook wel een klein beetje. And you let her go. Passenger. Let Her Go. En daarvoor Ian Carey in Amnesia. Welkom weer een nieuwe van ZFM Beachmasters. En um, uw DJ is heel erg blij. Ken dat dat? Zo'n opluchting dat je gewoon even heel erg veel te doen had. En dat het daarna gewoon even klaar is. Dat je even laid back kan doen. En dat je hier gewoon lekker twee uur kan genieten. In een studio vanuit Zandvoort. Um, complete focus dus op leuke dingen. Daar dus ook radio ondervallend. En eh, misschien heb je het meegekregen als je vorige week ook geluisterd hebt. Ehm, we gaan een openingsliedje maken. Idee van de programmadirecteur. Om uh, de show extra leuk te openen. En ehm, ik had gevraagd uh, op, op, op leuke liedjes. Bekende liedjes die we allemaal kennen om daar dan een tekst op te schrijven die te maken heeft met CFM Beachmasters. Ik heb een aantal reacties gekregen. Ehm, ik wil niet heel negatief zijn. Nee, er, er zaten een paar echt hele leuke teksten tussen. Maar ook een aantal van ik denk, ook kan. Maar heb jij nou nog het idee van een, eh, een populair nummer, een bekend nummer... waarvan je denkt, na nou, iets van de ZFM Beachmasters past daar wel op te rappen? We huren gewoon Gers Pardoel in, joh. Geen probleem, laat het aan mij weten. Je kan uh, twitteren via hashtag ZFM Zandvoort. Je kan me ook een mailtje sturen. Dat kan via kollaert.hotmail.com. K-O-L-L-A-R-T.hotmail.com. Nou, hij is er nu nog niet, daarom openen met Bluff. Het is dichterbij dan ooit. kwijt zijn echt van houdt van iets houden wat je toch niet mist. Liever buiten, ook al is het koud. Dan naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven. Hier is alleen nog wat er was. En dat neem ik mee voor altijd, voor altijd. master. bij ZFM Beachmasters. Dichterbij dan ooit. Dus nu even als vervangende openingstune. We gaan daar keihard aan werken, jongens. En blijf ook vooral je teksten insturen. Hashtag CFM's Zandvoort. Of mail met jouw eh, leuke tekst. Die past op CFM Beachmasters. Over bluff gesproken. Ik had vroeger een agenda. Eh, in de tweede was dat. Dat is alweer een aantal jaren geleden. En um, daar stond een hele flauwe grap in over bluff. Het was, dan, eh, het was van een game magazine. En die hadden dan op elke pagina hadden ze zeg maar een plaatje staan, een screenshot uit een game. Het was dan Call of Duty. En dan vroeg de ene soldaat aan de ander, oh, het klinkt nu al zo slecht om op. die vroeg van, ehm, noem twee Nederlandse bands of ik schiet je door je hartjes. Zegt die ander, bluff, doe maar. Ja. <laughs> zo. Soms ontdek je zo'n pareltje. Ik weet nog dat ik mijn allereerste biertje nam. Ik was braaf echt precies 16. Ik heb gewoon tot mijn 16e gewacht. Toen nam ik mijn eerste biertje, was op mijn verjaardag hele familie keek toe. Nou ja, je voelt al enige druk. En ehm, ik weet niet of jij je eerste biertje nog kan herinneren. Maar ehm, het is de eerste keer op een of andere manier nou eenmaal niet zo lekker. Na één slok zei ik, ik drink dit nooit meer. En net zoals met zo heel veel beloftes in mijn leven heb ik die weer gebroken. Ehm, de smaak gaat op een gegeven moment, ja, gaat het je wel beamen. En op een gegeven moment, dan vind je het zelf lekker. En op een gegeven moment ga je er elke vrijdagavond en zaterdagavond... al je eh, zwaar verdiende spaargeld aan uitgeven. Zo'n verslaving, dat kan je soms ook met muziek hebben. En deze, dat is er wel zo eentje. Zo'n groeier. In het begin is het kloten. Het smaakt nergens naar. Op een gegeven moment verlang je er een klein beetje naar. Je verlangt er steeds meer naar en op een gegeven moment koop je hem op iTunes. Ik waarschuw je. Deze plaat gaat verslavend werken. En je hoort hem nu voor het eerst op de ZFM. Stay gold en wallpaper. in gezegd over wallpaper? Ah, lekker plaatje is dat, hè? Van Steegold dus. Je hoort hem hier bij ZFM. Goed, even serieuze zaken. We hebben natuurlijk elke week een stelling in Maries de Jonge Hond met jullie de jeugd vragen naar jouw mening over bepaalde zaken in het nieuws. En eh, vorige week was natuurlijk toch wel een big issue Tim Ribberink. Er is de afgelopen week heel erg veel over gezegd. Ook over die column in de metro. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Er was een rouwadvertentie waar zijn afscheidsbrief stond om duidelijk te maken dat pesten echt een issue is. En moeten we die issue niet heel erg gaan aanpassen of gaan aanpakken? Ik bedoel, we zijn nu toch, dat, <laughs> we zijn nu toch alle regels opnieuw aan het opbouwen. Waarom niet eh, pesten strafbaar maken. Nou, daar waren jullie unaniem tegen. Hoe schadelijk pesten ook is, strafrechtelijk gaat het te ver. Rick zegt onder andere, soms hebben pesters niet door dat ze pesten. Ehm, allemaal bedankt voor jullie meningen. Ehm, mailen kan via collar.hotmail.com nog eventueel voor deze stelling. Maar we gaan uiteraard een nieuwe behandelen. Al geldt als volgt. WhatsApp, hè? Je kent het wel, iedereen heeft het allemaal wel. Maar dat is een betaalde app. Kost 79 eurocent. En ehm, dan krijg je wel geen advertenties. Dus je kan het lekker gebruiken zonder dat je lastig gevallen wordt... met eh, of je je penis wil laten vergroten, dat soort gedoe. Maar is dat eigenlijk het jou wel waard? Heb je niet iets van... Eh, leuk en aardig, geen advertenties... maar ik heb liever advertenties... en dat ik dan niks hoef te betalen. Dat ik dan gewoon gratis gebruik kan maken. Wat heb jij liever? Betaal je dan liever eentje die 79 cent... En kan je daarmee WhatsApp altijd advertentieloos gebruiken of andere applicaties. Geldt voor van alles en nog wat. Of waarom heb je zoiets van, nou ja, maar mij het uit. Laat van je horen, quartetopmail.com. Of via de Twitter, want ja, het is een eh, social media programma. Hashtag ZFM Zometeen heb ik hier de Wear Update voor je. Rihanna komt eraan, Diamonds en ook Tom Hanks. En Blast en eerst gaan we even fluitend deze week door de midden hakken. Dat doen met Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Just shoot for the star. if it feels right op ZFM Zandvoort. Met Christina Aguilera en Maroon 5 Moves Like Jagger. Tijd voor je weer-update. Vanavond eerst nog helder. Vannacht kans op mist en laaghangende bewolking. En in het binnenland het lichte vorst. Morgen lage bewolking. Nog nooit van gehoord, nevel en hardnekkige mist, maar lokaal breekt de zon door. Daar wordt het nog rond de 7 graden in, de hardnekkige mist hooguit 4 graden. Ook vrijdag is het nevelig met veel bewolking. Later wellicht een paar opklaringen. De maximumtemperaturen liggen tussen de 3 en de 8 graden. bright like a diamond would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Less than the morning. Shermanality op de radio. Blast. En daarvoor Rihanna en Diamonds. Weet je wat het is? Meestal, hè? Meestal dan, dan zit ik hier in de studio en ik zit hier alleen. En ehm, ik denk wel eens... Hoe zou het nou zijn hier, hè? Gewoon om op CFM te zitten met een vrouw. Gewoon een beetje chance tijdens de uitzending en shit. Ehm, normaal vind ik dat best wel lachen. Maar ik denk dat het nu niet het ultieme moment zou zijn. Ik kijk namelijk net in mijn rechter onderhoek. En ik zie ineens een rat lopen. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat is niet zo de bedoeling. Ik ga even bijkomen ervan. Eh, nee, er loopt een rat in de studio.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 En misschien is het ook wel een klein beetje naar mijn mening gezet, hoor. Maar ik ben ook wel weer heel eerlijk in. Dan zegt ze eigenlijk dat ze één iemand totaal heeft afgeschreven. Dat betekent dat van die paar miljard mensen... toch weer één minder concurrent hebt voor Twitter. <laughs> We are never ever getting back together. Het is weer tijd voor het verzoekje. Je kan hem insturen via ehm, de hashtag hashtag ZFM Zandvoort of mede naar collard.hotmail.com. Of je kan hem zelf in de uitzending komen aankondigen via 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Gewoon even bellen. Kan je zo meteen hier live in de uitzending jouw plaatje aankondigen. En ehm, elke week mag ik weer een veto uitspreken. Van nou, deze gaan we vanavond even niet doen. En... Ehm, een paar weken geleden was mijn moeder jarig. En ehm, ik werd aangewezen als DJ. En um, Onder iets oudere generatie, zou ik zeggen 30 plus, wordt deze standaard aangevraagd. En eigenlijk ben ik hem zo ontzettend zat. Dat ik eh, wel bereid ben mijn veto er vandaag voor op uit te spreken. Dus Paradise bij Dashboard Light van Miloof. Vandaag even niet. Gewoon even één keer niet. Voor de rest mag echt, echt, echt alles. Als je zin in de tune van de Fabeltjeskrant... dan laat je me dat weten. Hashtag CFM Zandvoort, via de mail. Of bel. Bel is altijd sneller. Heb je altijd grotere kans. 023 573 0393. Mag je me zo meteen live op de radio aankondigen. Naar Corne Meijert en Nio. En eerst Roel van Velsen. Come on, baby, won't you pick up the phone? Cause I'm here on my own in my private twilight zone. I can't recall when I last had a laugh. My friends are talking behind my back. They'll worry about me when they go out without me. Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. It's a beautiful morning. The sun is shining down on me and you. Wherever you are now, won't you Turn Around. Daarvan Van Velsen. En Love Song. Ik ben iets minder enthousiast over Van Velsen. Maar ik ben wel heel enthousiast over het verzoekje. Goedenavond Marco. Goedenavond. Marco aan de telefoon. Ehm, jij hebt een verzoekje ingestuurd. Mhm, eh? en, jij kwam met eh, twee verschillende platen. Ja. En ehm, van een van de twee zei ik leuk. Van de ander zei ik, wat een Harry. Ik heb uh, vorige week, ik mag elke week mijn veto uitspreken. En ehm, deze week was het dan Paradise bij de Dashboard Light van Meatloaf. En vorige week heb ik gezegd, alles leuk en aardig... maar ik wil nooit meer slapen van Yellow Claw echt niet horen. Ehm, en ik, ik weet niet, ik vind het bijna net zo erg tering, Harry. <laughs> Pardon, dit is... Oh jee. Eh, heb je de goede gekregen? Dit is toch een leuke plaat? Ja, I, Love It van Ikana Pop, daar ging, het, daar ging het dan om, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat, eh, ik wil het wel even een stukje laten horen. Daar ben ik in principe niet op tegen. Um, dit is zeg maar die plaat dan. Even luisteren hoor. Het is wel, het, is wel redelijk hard. alles kan. heb ik toch een stuk gedraaid, toch? Ja. Of is, het, is, heb ik dan een klein beetje goed gemaakt? Ja, helemaal. Een klein beetje. Oh, helemaal zelfs. Ja hoor. Oh, dat krijg ik niet vaak. Helemaal. Vind ik helemaal top. Eh, helemaal top. hey, ehm, en Marco, je hebt dan ook nog een eh, plaat aangevraagd die me heel erg aan de zomer doet denken. En vandaar dat we hem ook op 14 november gaan draaien. Ja, nu, verpest je helemaal aan de zomer. Vind je het geen zomerplaat? Nee, ik vind het echt een typische winterplaat. Een, eh, een winterplaat? Hoe kom je daar nou bij? Nou ja, het is een zomers geluid, maar dat nummer dat met alarmschijf, geloof ik. Echt in december of zo. De luisteraars weten niet wat een alarmschijf is, Marco. Dat werd een hit, dat werd een nummer 1 hit. <laughs> een, nummer 1 hit, dat vind ik een hele mooie omschrijving.